Een ruime meerderheid van 58% van de Turkse bevolking heeft voorgestemd. Erdogan sprak van een nederlaag voor de aanhangers van de militairen. Door de hervorming van de grondwet wordt de macht van het leger en van de rechterlijke macht beperkt. Militairen die in 1980 betrokken waren bij een staatsgreep kunnen in de toekomst worden vervolgd. Dat was tot nu toe onmogelijk omdat de huidige grondwet bescherming bood aan de koeplegers. De aanpassing van de Turkse grondwet was een Europese voorwaarde om verder te kunnen praten over toetreding tot de Europese Unie. Open Monumentendag heeft dit jaar 850.000 bezoekers getrokken. Dat is evenveel als vorig jaar. Dit keer stonden gebouwen uit het 19e eeuw centraal... van woonhuizen tot industriële bouwwerken in diverse stijlen. Zo'n 350 gemeenten deden mee. Publiekstrekkers waren onder meer Strookkartonfabriek De Toekomst in Scheemda... Chocoladefabriek De Baronie in Alphen aan de Rijn... en het kloosterdorp Stijl in Venlo. De banken moeten hun reserves vergroten om zo beter bestand te zijn tegen financiële tegenslag. Dat is de uitkomst van internationaal overleg in Basel. Aan het overleg is meegedaan door centrale bankdirecteuren en andere financiële toezichthouders uit de hele wereld. De afspraak om banken grotere reserves te laten aanhouden is een van de maatregelen die volgen op de kredietcrisis. Veel banken kwamen in de problemen doordat ze te veel risico namen en te weinig middelen hadden om tegenvallers op te vangen. Basel III, zoals het akkoord wordt genoemd, wordt van kracht in januari 2013. In de Gazastrook zijn drie Palestijnen door Israëlisch artillerievuur om het leven gekomen. Het leger zegt dat de drie hoorden bij een groep die een raket wilde afvuren op Israël. Hamas zegt dat de drie boeren waren. De laatste dagen is Israël vanuit de Gazastrook geregeld onder vuur genomen. Het weer vanavond alleen in het oosten nog kans op een bui. In de rest van het land opklaringen. Morgen overwegend droog.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 This is my for the universe inside an unseen hand. I gave her flowers and every fragrant bloom became a simple truth, and she sang. dames en heren. Mijn naam is Benno Veugen. Welkom bij dit programma Peaceful Radio Tap Zappie, aflevering 689. Eh, Love is the only prayer van Asher Queen. Daarmee openen we deze aflevering van Peaceful Radio Tap Zappie. We gaan verder met eh, Body and Mind Music van Oriane Music. En daar uh, een stukje muziek uit. Je kan het allemaal nalezen via www.zfmzandvoort.nl. Veel luisterplezier. ka bandana tera naam jidu tera naam tera naam tera naam tera naam vai guru ram vai guru ram vai guru ram satcharam satcharam satcharam Sharam juga banjana tera ji juga banjana tera nam tera van Gabrielle met Celtic Angel, volume 2 van het label Phoenix Muziek. We gaan dit eh, eerste uur van eh, Peaceful Radio Tips aflevering 689, afsluiten met Zen Moon van de Nebulé van het label Nine Wells Music. En als je eh, die websites van het labels is, wil ehm, bezoeken, dan ga je even naar zfmzandvoort.nl naar programma-info en daar vind je het allemaal. Graag tot straks voor nog een uurtje Peaceful Radio.